Levi van Eck met het NOS-journaal. In Lelystad zijn tien straten ontruimd omdat er een vreemde lucht uit het riool komt. Ook is een hele woonwijk afgesloten. Volgens de brandweer gaat het niet om aardgas, maar welke stof wel geroken wordt is niet bekend. De gemeente meldt dat er uit het riool monsters zijn genomen en dat het RIVM die nu gaat onderzoeken. Bewoners van de ontruimde straten is gevraagd naar vrienden of familie te gaan. Voor mensen die geen slaapplek kunnen vinden is opvang beschikbaar in een school in Lelystad. Bij het uit protest tegen coronamaatregelen in Barneveld... is een man aangereden door een politiebus. De beelden van de aanrijding op een zebrapad gaan rond op internet. Het is niet duidelijk of de man gewond is geraakt. De politie zegt dat het incident wordt onderzocht. Aan de protestmars in Barneveld deden zo'n 800 mensen mee. De demonstratie was niet aangemeld. Toen de politie ingreep werden agenten bekogeld met stenen. Het is opnieuw onrustig geweest in Oost-Jeruzalem. Tienduizenden Palestijnen hadden zich verzameld rond de Al-Aqsa-moskee. De Israëlische politie en militairen waren massaal aanwezig op straat. Palestijnen gooiden met stenen naar de politie... en agenten schoten met rubberen kogels en gebruikten flitsgranaten. Volgens hulporganisatie Rode Halve Maan zijn er 53 Palestijnen gewond geraakt. Israël meldt dat ook één agent gewond raakte. De directe aanleiding voor de onrust is de mogelijke huisuitzetting van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem. De Schotse nationalisten van premier Sturgeon hebben de regionale verkiezingen gewonnen... maar de partij komt één zetel tekort voor de absolute meerderheid in het Schotse parlement. Er lijkt wel een meerderheid te zijn voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum met steun van de Groenen. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en liggen de minima tussen de 10 en 12 graden. In de ochtend vallen vooral in het westen enkele onweersbuien. In de middag is het zo goed als droog en wordt het 24 tot 27 graden.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 And I think everybody's got a fucking problem with me, dude. And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even know the name of my band. But they're all on me like they wanna hold hands.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 And I was about to talk right after you. I oh, swear. Man, I swear, man. Don't even know the name of my band, but Niggas rock, but the group is not. sold out arenas to amusement parks. I'm gon' let the world know that proof is hot.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 My salsa, salsa, salsa, salsa, my salsa. makes pretty girls dance and take off their underpants. My salsa makes pretty girls dance and take off their underpants. My salsa. Where'd everybody go? illusion takes a stand, and you find that what was over there is over here.